Goedemorgen, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Op het Griekse eiland Rodos worden duizenden mensen geëvacueerd vanwege heftige bosbranden. Volgens een Griekse televisiezender gaat het om 8000 mensen die moeten vluchten voor het vuur. Je hoort correspondent Thijs Kettenis. Evacuaties die zijn nog steeds bezig. Eerst met bussen, maar die vlammen kwamen zo snel van de berg omlaag richting die kustdorpen... Eh, dat dat al snel niet meer genoeg was en dat mensen ook eh, werd opgeroepen om naar de stranden te gaan... en daar per boot nu eh, naar veiligheid plekken worden gebracht. Daarvoor is ook een veerboot beschikbaar. Op Rodos zijn al drie hotels afgebrand. Zo'n 200 Nederlanders moesten worden geëvacueerd. Er is nog meer hulp onderweg, onder andere uit Malta, Polen en Roemenië. En dat is geen overbodige luxe, want de komende dagen blijft het heet. En daarmee is de kans op meer branden best wel groot. In Rotterdam zijn vannacht weer twee explosies geweest. Aan het begin van de nacht was er een explosie bij een winkel in de wijk Feyenoord. Aan het einde van de nacht was het raak bij een woning in het westen van de stad. Volgens de politie raakte er niemand gewond. De 1975 cancelt de rest van hun tour door Azië. De band besluit dat nadat ze vrijdagavond hun show in Kuala Lumpur abrupt moesten stoppen. De zanger Matty Healy was kritisch over de anti-LHBTI-wetten in Maleisië... en zoende de bassist van de band vol op de mond. Vond de organisatie niet leuk, en zij stopte het concert gelijk. 1975 zegt niet precies waarom zijn optredens in Indonesië en Taiwan nu hebben gecanceld. Op het WK voetbal heeft Zweden met moeite gewonnen van Zuid-Afrika. Het land was dicht bij het eerste WK-punt in de geschiedenis... maar de Zweedse vrouwen wisten in de 90 minuut toch de 2-1 te maken. Nederland is een half uurtje geleden begonnen met de eerste WK-wedstrijd tegen Portugal. Volgens deze analisten moeten we vooral naar de linkerflank kijken. Bartens, Brugt van de Donk, die linkerflank, ja, als kijker ga daar maar lekker van genieten. Want die drie voetbaldieren, die vinden elkaar gewoon eh, op intuïtie. En dat is, dat is gewoon heerlijk en genieten. Nederland zit ook in de pool met de Verenigde Staten. Die wonnen gisteren van Vietnam met 3-0 krijg je nog het weer. Een bewolkte en grijze dag vandaag met hier en daar een bui. Later vanmiddag kan in het westen de zon doorbreken.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 Hij is dus maar 25 jaar geworden. Eh, maar eh, in de tijd dat hij met Max Roach dat quintet had... waren ze een wereldberoemde hardbop-formatie. veel composities die hij zelf geschreven had. En ook zijn pianist Richie Powell, die dus samen met hem in dat ongeluk omkwam. Eh, een van de cd's die ze uitbrachten in die tijd was uh, Een LP natuurlijk, want het is een, eh, het is een opname van 30 augustus 1954... in de Crescido Club in Los Angeles. En we horen hier Clifford Brown natuurlijk op trompet...